van het legioen staat op het spel. Als de legionairs in een jaar... Tennister Serena Williams heeft zich afgemeld voor de Australian Open. De meervoudig Grand Slam winnares zegt na de bevalling van haar kind... nog niet klaar te zijn voor een terugkeer op het hoogste niveau. Gisteren meldde Andy Murray zich ook al af voor de Australian Open. De deelname van Nadal en Djokovic is door blessures onzeker. Het weer, veel bewolking en een enkele bui. Af en toe schijnt de zon. Het wordt 7 tot 10 graden.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 Drink. Swalla la la. Swalla la Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky, yeah. Shimmy, shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swalla la la. Bust down on my wrist and it, bitch. My pinky ring bigger than it. Matter how I'm Beverly Hills.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 wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Juri Benitski met het NOS-journaal. De opening van Lelystad Airport wordt mogelijk met een jaar uitgesteld, tot 2020. De ChristenUnie denkt niet dat het vliegveld volgend jaar lopen kan... omdat er nog te veel onduidelijk is over de plannen. Vooral mensen in Overijssel en Gelderland vinden dat er te weinig is gekeken... naar milieuschade en geluidsoverlast. Op de A4 bij Bergen-op-Zoom is een vrachtwagen met frituurvet in brand gevlogen. De snelweg is in beide richtingen dicht. Het vet en het bluswater zijn op de rijbaan beland. Omdat het asfalt moet worden schoongemaakt... blijft de weg richting Rotterdam naar verwachting tot 1 uur dicht. Richting Antwerpen is de schade minder groot. Toch blijft die rijbaan waarschijnlijk dicht tot 10 uur... omdat er in de file wat aanrijdingen zijn geweest. Randstadgemeentes waarschuwen dat er meer geld moet komen voor de aanleg van een light rail netwerk. Een light rail is een combinatie tussen tram, trein en metro. Als er niet meer geld voor komt, dan loopt het vervoer in de Randstad binnen 10 jaar vast, denken de wethouders. De 200 miljoen die er nu voor is uitgetrokken zou niet genoeg zijn. Noord- en Zuid-Korea gaan voor het eerst in ruim twee jaar weer met elkaar in gesprek. Aanleiding zijn de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea, waar het noorden graag aan wil meedoen.